Vijf uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Dordrecht zoeken hulpdiensten naar slachtoffers van een bootongeluk. Volgens de brandweer sloeg rond half vier in de derde Merwedehaven... een rubberboot om met vier mensen aan boord. Twee van hen zijn boven water gehaald en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Duikteams zoeken naar de andere twee. Vanwege de hitte nemen Rijkswaterstaat en ProRail maatregelen op de weg en het spoor. Op de weg geldt vanaf morgenochtend 10 uur een hitteprotocol... waarbij mensen met autopech sneller worden weggesleept. Rijkswaterstaat waarschuwt ook voor bermbranden. En ProRail houdt de auto's met water achter de hand... om gestrande treinreizigers van drinken te voorzien. Ook zijn er extra verkeersleiders ingeroosterd om problemen snel op te lossen. Het treinverkeer in heel Italië is urenlang gestremd geweest... na een brand in een transformatorhuisje. De brand was in Florence. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken door een anarchistische groepering. 28 leden van die groep staan terecht en vandaag zou het vonnis komen. In Florence lag het treinverkeer vanmorgen vroeg uren stil... en dat leidde in heel Italië tot uitval van treinen en urenlange vertragingen. Vijf militairen van de luchtmobiele brigade in Schaarsbergen... zijn vrijgesproken van mishandeling, bedreiging en vernedering van drie collega's. Die hadden anderhalf jaar geleden aangifte gedaan... onder meer van mishandeling en verkrachting. Maar volgens de rechter is er geen bewijs. Verder zitten er volgens de rechter te veel onwaarschijnlijkheden en tegenstrijdigheden... in de verklaringen van de slachtoffers. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen... en het komt af tot 16 graden. Morgen zon en in vrijwel heel het land tropisch warm... met 30 tot 33 graden aan het strand Middags wind van zee.